Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Blokker schrapt de banen van 440 werknemers. Dat is zo'n 6% van het totaal. Er gaan geen filialen dicht. Het concern gaat de winkels vernieuwen om de concurrentie beter aan te kunnen. Blokker heeft onder meer last van concurrentie van winkelketen Action. Om concurrerender te worden moet de filiaalbezetting in ongeveer de helft van de winkels worden aangepast, zei Blokker-directeur Peters. In alle vestigingen van Blokker kwam het personeel om 6 uur bijeen om bijgepraat te worden. De zoektocht naar de vermiste schipper op de Westerschelde is definitief gestaakt. Ook vandaag is met sonarapparatuur en dregmateriaal gezocht naar de man uit Moerdijk, maar opnieuw zonder resultaat. Het binnenvaartschip sloeg donderdagnacht om bij het overladen van zand, waren drie bemanningsleden. matroos werd direct gered, de vader van de schipper acht uur later. Hij had zichzelf in veiligheid gebracht in een luchtbel in het schip. Het uitstellen van de nieuwe sancties tegen Rusland is een goede zaak, vindt minister Koenders. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken willen het overleg van de komende dagen afwachten. Door het uitstel heeft het vredesplan van bondskanselier Merkel en president Hollande volgens Koenders een betere kans van slagen. Het is de bedoeling dat de leiders van Duitsland, Frankrijk, Rusland en Oekraïne elkaar woensdag in Minsk spreken over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. De zitting over het faillissement van oud-advocaat Bram Moskovic gaat morgen niet door. Dat zegt zijn advocaat. Waarom de zitting niet doorgaat is niet bekend. Een schuldeiser had het faillissement van Moskovic aangevraagd. Het is niet duidelijk of het verzoek hiermee van de baan is. Moskovic zit al een tijd in geldproblemen. In december dreigde een veiling van zijn huisraad. Het weer vooral in de oostelijke helft van het land soms wat motregen. Ook morgen veel bewolking en motregen. Dan wordt het 7 of 8 graden. Woensdag meer zon en dan blijft het droog.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 Ja, bij deze tonen, dan weet je het vast al. Maandagavond, 21 uur, tijd voor CFM Cinema. Mijn naam is Auke Beuving en we gaan weer twee uur filmmuziek draaien. Nou, niet alleen filmmuziek, natuurlijk ook muziek uit eh, reclamespotjes die het nogal leuk doen. De muziek althans. Misschien de reclamespotjes ook wel door die fantastische muziek die erbij gebruikt wordt. Eh, reclames die op de rol staan. Iets van brandbier, iets van Magnum, iets van de Rabobank. Nou, dat zijn er al drie en meer dan drie doen we er nooit. De film Buster in dit eerste uur. Ice Castles en eh, Django 2 en eh, Asterix film, de nieuwe Asterix film. Nou, dat is al heel veel voor het eerste uur. Ik ga gauw beginnen met de hit van de maand. En dat is deze maand februari Silic Rhodes met Pains. Komt-ie. samenklanken van Silver Roadheads. Met nummer Pains. Eh, ja, vroeger had je op die schoolfeestjes, en dan praat ik over de 70 jaren 60 jaren muziek waar je op ging slijpen. Van dat hele langzame muziek. Nou, dit is muziek die daar uitstekend bij past natuurlijk. Want het is eigenlijk Motown op halve snelheid zou ik bijna zeggen. Maar een fantastische cd. En eh, leuk om mee te beginnen toch. En een ander heel mooi nummer is vaak gebruikt in de reclames van brandbier. Paula Conte, Komt-ie, je kent hem.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 vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good look, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da ti do di do, chibo, chibo, bo. Da ti do di do, chibo, chibo, bo. Da ti do di do. Ja, dat was snel. En eh, dan kan je natuurlijk, als jij toch met lekkere dingen bezig... dan gaan we meteen naar het volgende lekkere ding. Dat is natuurlijk een magnum. En daar wordt door fantastisch gezongen door een, eh, een, een, eh, een zangeres... die heet Della Reese. Whatever Lola wants Lola gets. And little man, little Lola, wants you. Make up your mind to have no regrets. Recline yourself, resign yourself, you're through always get what I aim for, and your heart and your soul is what I your coat. Don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in. is what I came for. Whatever Della wants, believe me, Della gets. Take off your coat. Don't you know you cannot win? You're no exception ah, to the rule. I'm irresistible, you fool. give in. Give Give it up, give in. Ja, Della Reed, een echte jazz corifee die dit eh, fantastische nummer zong. Als het over de Magnum gaat, kan je daar alles bij voorstellen natuurlijk. Zo'n heerlijk ijsje. Maar goed, het is nog geen zomer. Het is nog steeds winter, hoewel de temperatuur vandaag al een stuk aangenamer was. Een zachtere dag, zou ik maar zeggen. Kortom, de maandag is weer bijna voorbij. Het is iets na negen uur en we zijn bezig met filmmuziek of CFM. En het volgende is uit een Rabo-commercial. En dat is van een bekende filmcomponist Hans Zimmer uit de film True Romance. En het You're So Cool heet het. Hans Zimmer, de bekende filmcomponist, eh, heeft ook deze melodie eh, in elkaar gezet eh, voor de film True Romance. Het is gebruikt in een spotje van de Rabobank. Alweer een tijdje geleden dacht ik. Er zijn we eigenlijk toen de eerste film die op de rol staat. En dat is de film Buster, film 1988. Buster is een kruimeldief die in Engeland in reparoer brengt naar een grootse treinroof. Maar er zit een politie op de hielen en moet hij kiezen tussen zijn vrijheid en zijn gezin. Een aantal nummers zijn van Phil Collins en de muziek voor deze film is gecomponeerd door Anne Dudley. Eh, maar er is heel veel popmuziek gebruikt. En je weet het, in het eerste uur voor een CFM Cinema draai ook veel popmuziek. En dit nummer is een hele bekende. Komt-ie.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 everything I am, everything I. Ice Castles. Een film uit 1978 verhaal ja, over een kunstreister die een tragisch ongeluk krijgt. Waardoor ze, ja, het schaatsen niet meer zo goed gaat. Maar dit was een, natuurlijk een heel prachtig lied. Through the Eyes of Love, gezongen door Melissa Manchester. En eh, ja, het geloopt tegen Valentijnsdag. Aanstaande zaterdag is het zover. Dus er zitten wat liefdesfilms, romantische films in eh, dit programma. En deze muziek die past daar goed bij. Maar er staat natuurlijk ook popmuziek in het eerste uur centraal. En in deze film zit ook de eh, eh, Alan Parsons Project met Voyager. Daar komt hij. Alan Parsons. prachtige muziek natuurlijk. En dat allemaal uit de film Ice Castle. en eh, een andere film die op zich wel de moeite waard is... maar ik draai maar één track uit deze keer. Dat is de film Soulman. En daarin wordt gezongen door John Legend... Samuel L. Jackson en Bernie Mac. I'm Your Puppet. toy essa heel andere film die nu op de draaitafel ligt... is een, nieuwe film van Asterix. Asterix, Le Domaine de Dieu. En dat is een, eh, een animatiefilm, 2014. Julius Caesar heeft een nieuw plan om de Galliërs te stoppen. Hij bouwt een nieuwe variant van Rome om het dorp heen. De, die stad wordt al snel bewoond... ondanks de inspanningen van Asterix en zijn dorpsgenoten. De komst van het nieuwe Rome en zijn inwoners voor, zorgt voor chaos kan Asterix het stoppen? Dat is natuurlijk de grote vraag. En ik doe een paar nummertjes uit deze leuke eh, animatiefilm. En dit nummer was getiteld eh, natuurlijk uh, t Two, En het was eigenlijk een bewerking van een heel bekend nummer. En het is in elkaar gezet door Xavier Cucat. En de rest van de film is eigenlijk een eh, bekende componist... die veel in dit uur gedraaid wordt. Dat is namelijk Philippe Rombi. En het volgende nummer is van zijn hand. Rien ne va plus. Ja, dat is natuurlijk alles. Eh, dat herken je natuurlijk als de muziek van Django. Maar dit is natuurlijk niet Rienne Vaplu. Dat komt, eh, dat komt nu. Rienne va. Philippe Rombie. muziek van Philip Rombie zit natuurlijk ingenieus in elkaar. En eh, het gaat ook een beetje naar muziek. vind ik zelf. Ik doe er nog één. Ada Jesus de Apogee. Is de laatste uit Asterix. hele bijzondere klanken uit deze Asterix film. Le Domaine de Dieu. Ja. Ik weet eigenlijk niet of je al in de bioscoop in Nederland draait. Ik zag in ieder geval dat de muziek alweer eh, beschikbaar was. Dus vandaar dat ik hem gedraaid heb. Eh, dan zijn we natuurlijk toe aan western eh, muziekjes. En dat is deze keer Django 2. Ik, daar komt hij. Ik had net al een voorproefje kunnen horen. Django. Eh, een, ander nummertje, The Mercy. van dit prachtige eh, werkje, deze spaghetti westernist eh, Gianfranco Planicio. En het laatste nummer wat ik ervan laat horen is, eh, eens even kijken hoe dat heet. Eens even kijken, The Fight natuurlijk. Cowboyfilm zonder fight is natuurlijk onmogelijk. The Fight. totaal andere film is Butch Cassidy en de Sundance Kids. En dat is natuurlijk een heel bekend melodietje. Raindrops keep falling on my head And just like the guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head They keep falling the sun. And I said I didn't like the way. sing zijn allemaal de klanken uit natuurlijk Butch Cassidy en de Sundance kit. Eh, de eerste melodie is van eh, Burt en dat was natuurlijk herkenbaar aan eh, de trompetjes. Maar ik had jullie beloofd nog iets uit... Crouching Tiger, Hidden Dragon te draaien. En daar zou ik de, de Chinese versie draaien van een prachtig lied. En ja, wat ik beloofd dat moet ik doen. Dus dat ga ik nu eens even opzoeken. Want het loopt al tegen tien. Ik kan hem denk ik nog net draaien. A Love Before Time. deze uitvoering. Chinese versie dus. 里下弦月让我想你，不想。